Scheurs met het NOS Journaal. De Jehovah's getuigen zijn niet van plan om vrijwillig te verslagen over mogelijk misbruik binnen de geloofsgemeenschap over te dragen aan justitie. Volgens een woordvoerder is het aan het slachtoffer om aangifte te doen. Gisteren werden de Jehovah's ervan beschuldigd dat ze jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik hebben achtergehouden. Slachtoffers zijn nu bang dat ze worden vernietigd en er dus bewijsmateriaal verloren gaat. Sinds een paar maanden is er een meldpunt waar slachtoffers zich kunnen melden. En daar zijn al meer dan 200 gevallen gemeld. In Liberia in West-Afrika is een vrouw overleden aan Lassa-koorts, een virus dat is verwant aan ebola. Het slachtoffer stierf eerder deze maand, maar het is nu bekend geworden. Lassa-koorts is besmettelijk en de symptomen zijn onder meer over overgeven en diarree. Hoe de vrouw het heeft opgelopen is niet duidelijk, want een kleine 30 mensen om haar heen hebben het niet. Eind 2013 brak er een grote ebola-epidemie uit in West-Afrika. Er stierven meer dan 11.000 mensen aan. De stakingen in het basisonderwijs gaan gewoon door... ondanks het akkoord dat vandaag is gesloten met minister Slop. Die belooft de komende jaren 430 miljoen euro extra om de werkdruk te verlagen. Het geldt dus voor extra leraren, klasseassistenten of conciërges. Over de salarissen zijn ze er nog niet uit. Het kabinet heeft 270 miljoen klaarstaan maar de bonden eisen ruim 600 miljoen extra. Amsterdam wil een vergunning invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. Het liefst zou Amsterdam dieren bij evenementen helemaal willen verbieden. Maar dat kan juridisch niet. En daarom is minister Schouten van Landbouw gevraagd om de regels aan te passen.